7 uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De Nederlandse auteur Marieke Lucas Reineveld heeft de International Booker Prize gewonnen. Zij en haar vertaalster krijgen de literaire prijs voor The Discomfort of Evening. De Engelse vertaling van haar debuutroman De Avond is Ongemak. Het is voor het eerst dat de Nederlandse schrijver de belangrijke prijs voor in het Engels vertaalde literatuur wint. Het boek van Reineveld, die 28 is, gaat over een boerengezin dat een zoon verliest bij een ongeluk. Eerder stond de roman op de longlist van de Libris Literatuurprijs. De vier hallen die zijn gesloten in de bazaar in Beverwijk blijven dicht, heeft de gemeente besloten. De hallen moeten dit week einde dicht omdat de anderhalve meter regel nauwelijks in acht werd genomen. In de vier hallen werden vooral levensmiddelen verkocht. Vanwege de sluiting werd de verkoop van die producten naar buiten verplaatst, maar ook daar werden volgens de gemeente de regels genegeerd. Het winkelend publiek hield te weinig afstand. Beverwijk verbiedt nu de activiteiten uit deze hallen tot zondag 6 september. En ZZP'ers komen vanaf oktober alleen nog in aanmerking voor coronasteun... als ze niet meer dan een bepaald bedrag aan eigen geld hebben. Dat melden Haagse bronnen. De coalitie onderhandelt over een nieuw steunpakket voor bedrijven... die door de coronacrisis in de problemen zitten. Er wordt onder meer gepraat over strengere voorwaarden voor de NOW-regeling. Die bedrijven kunnen aanvragen om personeel door te betalen. Verder is duidelijk dat er extra steun komt voor de culturele sector. Het kabinet hoopt het nieuwe steunpakket eind deze week te presenteren. Het weer tot slot. Vanavond veel bewolking. Hier en daar valt nog een bui en er is nog steeds wind, vooral in het noorden. Vanavond neemt de wind af. Het wordt 11 tot 14 graden vannacht. Morgen is het wisselend bewolkt.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 Alleen wordt weer iets meer samen. Samen naar buiten. Alleen als het druk is keren we om. En samen sporten. Alleen wel op anderhalve meter. We werken ook zoveel mogelijk thuis. En alleen als het echt noodzakelijk is, nemen we het openbaar vervoer.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 You can have what's next to you, you live it for a while. This is how. sadness with a smile. We can have let's go, come on. Escucha como digo tu nombre, desde Medellín hasta Londres. Cuando te llamo la mala responde, no pregunta cuándo, solo dónde.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 Tell them say we have it done. connect Before they even look at you They move on to the next And I know Then they say Don't you worry I'm the one Then the very next day They say they're done And I don't wanna listen to the shit you spun No, I don't want to listen to the shit you spun Walk into a party Feeling out of place Everyone's too cool Everyone's too fake I try to start a conversation But I can't seem to relate Yo, I'm about to get an Uber Cause you're so fucking cool. You're just way too fucking cool. And I don't really care if you're king. And I don't really care for gold thing. You'll be pointing at some girls and saying, yeah, we had a fling. Uh, you're not fooling me, you're just a puppet on the string.